11 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van 70 mensen... die zijn behandeld in de kliniek van de Duitse natuurgenezer Klaus Ros... meldt de Duitse omroep WDR. Eerder richtte het onderzoek zich nog op de dood van drie patiënten... onder wie twee Nederlandse. Ros bood kankerpatiënten een omstreden behandeling aan... die volgens Nederlandse artsen heel giftig kan zijn. Het is de Nederlandse handbalsters net niet gelukt om de finale van de Olympische Spelen te halen. Frankrijk was te sterk voor Oranje in de halve eindstrijd en heeft gewonnen met 24-23. De Nederlandse ploeg strijdt nu zaterdagmiddag om brons tegen de verliezer van de halve finale tussen Noorwegen en Rusland. De Nederlandse hockeymannen gaan zonder medaille weg uit Rio. Zij hebben de strijd om brons verloren van Duitsland. Vannacht om half vier maakt Tjerendi Martina kans op een medaille bij de finale van de 200 meter. De TU Delft heeft scherpe kritiek op de conclusies van een onderzoek naar aardbevingsschade door gaswinning in Groningen. Een bureau onderzocht eind vorig jaar de gevolgen van de gaswinning in opdracht van de NAM en concludeerde dat de kans op schade aan de rand van het gaswinningsgebied verwaarloosbaar klein is. Maar de TU zegt dat er niet genoeg panden zijn onderzocht. Op het vliegveld in Eindhoven zijn vier drugsmokkelaars opgepakt. Een stel uit Sittard en een moeder en dochter uit Schiedam. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar Denemarken. De drie vrouwen hadden bolletjes cocaïne in hun lichaam. De man zou de smokkel hebben georganiseerd. Het stel uit Sittard had hun tweejarig kind bij zich. De peuter is ondergebracht bij een pleeggezin. Voetbal, AZ is zo goed als zeker van de groepsfase van de Europa League. In Servië wonnen de Alkmaarers de eerste wedstrijd in de play-offs van Vojvodina met 3-0. Het weer vannacht koelt het af naar 8 graden in het binnenland tot 14 graden aan zee. Morgen trekt vanuit het zuidwesten bewolking het land binnen... en kan later op de dag ook een bui vallen met kans op onweer.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 15 werkjes liggen voor ons klaar. De eerste is van Star Parody. Deze dame die ehm, verzorgt piano improvisaties. En dat heeft ze allemaal de titel meegegeven, The Heart of Frida. Oké, een andere komt van een goede bekende van ons, John Fluker... Hymns of Peace. Dus geen nieuwe cd, maar iets, iets uit 2006 of 2007. Maakt niet uit, we hadden hem nog niet in onze collectie. Dus eh, vandaar dat dit eh, nu wordt toegevoegd om Peaceful Radio Shows eh, nog completer te maken. Oké, veel veel plezier, Voor meer info peacefulradio.info Tú tu la chave, que puerta la de cielo. Tu la Chávez, que puerta mi corazón. Tu la chave. que libre soy. Y del orgullo y te no soy. Y te no soy. Que te que me querida y te but I wait. pegar a maíta não, pegar maíta não. O vivo enamorado, me la llevaré mañana. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Thank you. charme a uma guitarra do meu coração cativo. Fui queixar-me a uma guitarra incerteza em que vivo. E eras tu que me faltavas, e eras tu que me dizias, e eras tu que me faltavas, e eras tu que me dizias que o lugar onde andavas era escuro e não me vias, que o lugar por onde entendendo que eu sofria.